Ze zou eind jaren 90 al hebben gehoord over misbruik van 20 kinderen in een Lutherse kerk in Arensburg en erover hebben gezwegen. Jepsen zegt dat ze er dit jaar pas voor het eerst van hoorde. In Oosterwijk in Noord-Brabant is vanmiddag een stuk hei van 250 bij 500 meter door brand verwoest. In het gebied komt een aantal zeldzame plantensoorten voor. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. De gezondheidszorg in Noord-Korea is lang niet zo slecht als Amnesty International beweert. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de WHO, die zelf in Noord-Korea actief is. Volgens Amnesty is de zorg in Noord-Korea voor veel mensen te duur en wordt er zonder verdoving geopereerd. Door ondervoeding zouden epidemieën vrij spel hebben. De WHO noemt die informatie achterhaald en onwetenschappelijk, omdat Amnesty alleen heeft gesproken met mensen die niet meer in Noord-Korea wonen of werken. Volgens de WHO is er de laatste jaren veel verbeterd, vooral door hulp uit het buitenland. De zorg in Noord-Korea zou nu beter zijn dan in veel andere ontwikkelingslanden. Apple haalt de iPhone 4 niet terug om iets te doen aan het slechte bereik. Wel krijgt iedereen die de nieuwste smartphone heeft een soort beschermhoesje dat het probleem moet verhelpen. Ook nieuwe kopers krijgen er een gratis. In de iPhone 4 zitten de antennes in de buitenrand. En als die op een bepaalde manier wordt vastgehouden, kunnen die antennes contact maken en valt het bereik weg. Apple kreeg de laatste weken veel kritiek omdat het lang duurde voordat het probleem openlijk werd erkend, terwijl het intern wel bekend was topman Steve Jobs gaf vanavond toe dat het toestel niet perfect is en hij bood zijn excuses aan.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 Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in di I love you. donna si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai lovi, come da tocca vedi chi ti va bene, se tu la parla viezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai lovi. days go on. het ritme van ZFM.